uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Sinds het begin van de Russische invasie zijn bijna 3000 Oekraïense militairen gesneuveld. Dat zei president Zelensky op CNN. Ook vielen er zo'n 10.000 gewonden. Hoeveel burgerslachtoffers er zijn gevallen is niet duidelijk. Communicatie met de belegerde steden verloopt moeizaam. Volgens president Zelensky zijn bijna 20.000 Russische militairen gedood. Vele malen meer dan het officiële Russische dodental, zo'n 1400. De aantallen zijn moeilijk onafhankelijk te verifiëren. In Sebastopol op de Krim hebben tientallen mensen een herdenking gehouden... vanwege de ondergang van de Moskwa. Ze legden bloemen bij een marinemonument. Sebastopol was de thuishaven van de Kruiser, de Moskwa... het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot. Dat verging eergisteren. Volgens Oekraïne door een succesvolle raketaanval. De honderden bemanningsleden zijn volgens Rusland in veiligheid. Maar er zijn ook berichten dat iedereen is omgekomen, inclusief de commandant. In Emmen hebben voetbalfans tot diep in de nacht feest gevierd... na de terugkeer van FC Emmen in de eredivisie. Dankzij de 1-0-zegen bij FC Dordrecht is de Drentse voetbalclub nu al verzekerd van promotie. Emmen degradeerde vorig jaar na één seizoen uit de eredivisie. Met nog drie wedstrijden te gaan is het kampioenschap van de eerste divisie in zicht. Het elftal wordt zaterdagmiddag gehuldigd. De man van 20 uit Urk die sinds gisteren vermist is... toen een binnenvaartschip in Rotterdam kapseisde... is nog niet gevonden, meldt Rijmond. De politie zoekt nog met een sonarboot op de Nieuwe Waterweg. Het ongeval gebeurde donderdag rond 6 uur... toen twee grote zeeschepen elkaar inhaalden en er een grote hekgolf ontstond. Aan boord van het binnenvaartschip waren twee opvarenden. Een van hen, de kapitein, werd uit het water gered. Het weer. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 4 en 8 graden. Ook is er kans op een mistbank. Overdag is het droog en vrij zonnig, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt 12 graden in het noorden tot maximaal 18 graden elders in het land.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 If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. quench my thirst. I use my mouth and air to blow balloon up. I prick with pen to watch it burst.